dit van der Linden met het NOS Journaal. Mensen die werken aan het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen... zijn gefrustreerd over hoe traag dat allemaal gaat... blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Medewerkers van gemeenten, ministeries en instanties... noemen de manier waarop ze hun werk moeten doen gekmakend. Ze klagen over veel instanties met verschillende belangen... die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek. De geïnterviewden zeggen dat het belang van de gedupeerde Groninger niet voorop staat. Onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie voor Air France KLM verlopen uiterst moeizaam. Het Financiële Dagblad schrijft op basis van ingewijden dat er al twee deadlines zijn gemist. De Nederlandse staat wil alleen investeren in KLM tegen het zere been van de Fransen. Air France KLM verkeert nu niet in acute nood. Bij elkaar opgeteld kreeg het bedrijf 10,4 miljard euro te leen. KLM kreeg bovendien honderden miljoenen euro's loonsteun. Het bedrijf wil een nieuwe kapitaalinjectie om financieel weerbaarder te zijn. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verspreiding van de Britse coronavariant in Nederland. De verspreiding lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de zorg. Volgens de deskundigen is het van belang om nu maatregelen te nemen om de verspreiding in te dammen. Rusland zou oppositieleider Navalny zo snel mogelijk weer vrij moeten laten. Daar dringen verschillende westerse landen op aan. Navalny werd gisteren direct na zijn terugkeer in Rusland opgepakt op het vliegveld. Hij was een tijd in Duitsland om te revalideren na een mislukte poging om hem te vergiftigen. Het weer nog, brede opklaringen. In het oosten kan er wat nevel ontstaan. De minima liggen daar net boven het vriespunt. Elders in het land is het 2 tot 5 graden.